bal, die mooie bal van goud. Ik heb het benauwd. Nederland die heeft de bal, die mooie bal van goud. Nederland, Nederland. Nou, als jullie net zo voetbal als je zingt, heb het wel vergeten.